ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Meer dan 400.000 kinderen hebben door de oorlog in Libanon de afgelopen weken hun huis moeten verlaten. Dat zegt UNICEF. Sommige kinderen hebben met hun ouders onderdak bij een familie gevonden en andere worden opgevangen in scholen. Volgens UNICEF krijgen 1,2 miljoen kinderen nu geen onderwijs meer in Libanon... omdat scholen daar niet meer gebruikt kunnen worden. Justitie in België onderzoekt verkiezingsfraude bij de lokale verkiezingen van afgelopen weekend. Er zijn verdenkingen dat partijen volmachten hebben geronseld. Dat zijn formuliertjes waarmee je iemand anders voor je kunt laten stemmen. En dat was voor deze keer voor het eerst verboden. De mensen zouden zijn benaderd via sms'jes en flyers, vertelt deze verslaggever van de VRT. Blijft een beetje interpreteren of dat nu strafbaar is of niet, of dat ronselen is of aanbieden. Dus daar zal vast nog veel discussie over komen. Maar intussen blijkt ook dat ja, als je niet kunt gaan, moet je wel een goede reden hebben. Bijvoorbeeld een medische reden. Dan heb je een attest van de dokter nodig. Ja, in Oost-Vlaanderen zouden ook die doktersverklaringen zijn vervalst om aan die volmachten te komen. In Hilversum is gisteren aan het eind van de middag een man van 21 uit Utrecht doodgeschoten. Het gebeurde op het parkeerterrein van een sportpark. En waarom hij is doodgeschoten, dat weten we nog niet. Er is ook nog niemand opgepakt. En er wordt steeds minder wiet in Nederland verbouwd. Ja, volgens de politie is de ooit zo beroemde nederwiet op zijn retour. En dat komt doordat het kweken van cannabis in steeds meer landen gewoon is toegestaan. In Nederland wordt ook vaker buitenlands wiet gevonden. Wat we in ieder geval zien is eh, landen Spanje, Canada, Amerika en Thailand. Waarbij het wel opvallend is, Canada is natuurlijk een gedeelte van die markt vrijgegeven voor gebruik. En desondanks zien we met name in de Rotterdamse haven dat daar eh, gewoon partijen met hen naar binnenkomen. En daar is Nederland enerzijds een doorvoerland naar andere onderdelen in Europa. Maar anderzijds zien we ook in de coffeeshops binnen Nederland dat dit soort eh, producten gebruikt worden. Vorig jaar rolde de politie maar 1230 wietplantages op. Ja, en ik zeg maar, want het waren er een paar jaar geleden nog drie keer zoveel. Met weer dan nog. Vanmiddag blijft het droog met tussendoor wat sluierbewolking. Maar ook behoorlijk wat zon bij een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk rijdt het langzaam op de A27 Almere-Utrecht.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 direction. Love was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number. she wants some more strip. See you is my new chick, so we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. Why she always lying on? Telling me them diamonds when she know they rhymes. Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you bout to prove my man wrong. I'ma play this Vandross. You gon' take your pants lights off. I'ma play this Gladys night. Me and you gon' get it right. All in game, some Luther Vandross, a little Anita, but definitely set this party alright. when it come to rocking the rhythm like Marvin and Luther. I can tell you when I'm messing with Kyle, man, a twist when I shot and I be sipping Hennessy. Cause I'm R&B, while I smoke a B. you can't pick with me, put it on the G.